Twee uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Meer ruimte geven om zaken zelf te regelen. De huidige situatie waarin alles gecentraliseerd is... vindt hij op sommige vlakken te rigide. In een interview met Trouw noemt Akerboom als voorbeeld... dat regionale eenheden zelf moeten kunnen bepalen... hoeveel politiewagens ze nodig hebben en van welk type. Nu wordt dat allemaal nog centraal geregeld. Akerboom zegt dat de nationale politie kraakt en dat baart hem zorgen... Hij sluit niet uit dat hij de minister om extra geld gaat vragen. Akerboom begint komende week als korpschef. In Syrië is een bestand ingegaan waarbij de strijdende partijen twee weken lang de wapens moeten laten rusten. Het staakt het vuur is vooral bedoeld om voedsel, water en hulpgoederen naar plaatsen te brengen die vanwege alle gevechten nauwelijks of niet meer bereikbaar zijn. Ook moet er een vredesproces op gang worden gebracht. Veel betrokkenen betwijfelen of het bestand in Syrië levensvatbaar is. Het dodental van de terreuraanval op een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu is opgelopen tot zeker 14. Er gingen twee zware autobommen af, zeker 25 gebouwen zijn zwaar beschadigd. Onder het puin kunnen nog slachtoffers liggen en zeker 20 mensen zijn gewond geraakt. Het hotel in Mogadishu gold als zeer veilig. De islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab zegt verantwoordelijk te zijn voor de aanval. In Amerika heeft een tiener levenslang gekregen. Een jury achterbewezen dat hij zijn wiskundelerares heeft verkracht en vermoord. Hij was 14 en zat in de eerste toen hij dat deed. Hij is nu 17. Volgens de aanklager is hij narcistisch en manipulatief. Het is niet duidelijk waarom hij zijn lerares vermoorde. Volgens zijn advocaat heeft hij zware psychische problemen.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 心，唯有。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 ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM I found myself dreaming In silver and gold Like a scene from a movie the truth.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 dan zie je niet alleen. make sure.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 Stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad song.